Toen ik thuis kwam, was jouw deur voor mij op slot. En je deed alsof je niets had gehoord. Nu zeg je me lief, het slot was kapot. Nu zeg je kom binnen, loop door. Maar ik ben nu bang dat